Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een docent van de Rijksuniversiteit Groningen is voorlopig geschorst... omdat hij in zijn lessen complottheorieën zou hebben verkondigd. Hij mocht al één vak niet meer doceren... maar nu mag hij dus helemaal geen college meer geven. De commotie begon met een artikel in het Universiteitsblad. Meerdere studenten zeiden daarin dat de docent in de les... controversiële standpunten uitdroeg... onder meer over vaccinaties en klimaatverandering... De universiteit in Groningen laat nu een onafhankelijk onderzoek doen. De bezettingsactie in het Sterrenbos in Born gaat vannacht door, zeggen de actievoerders. Een deel van het bos moet mogelijk verdwijnen voor uitbreiding van de naastgelegen autofabriek van VDL Netcar. De betogers zijn daarop tegen. Bij de actie zijn nu nog zo'n 20 mensen betrokken. Ze slapen vannacht in hangmatten in de bomen. De omgeving van het bos in Born is afgezet door de politie. Eerder op de dag werden al meerdere mensen aangehouden. Een Brit is schuldig bevonden aan betrokkenheid bij een moordcomplot... tegen een Pakistaanse mensenrechtenactivist in Rotterdam. De Brit zou 100.000 pond krijgen om de activist te vermoorden. De aanslag mislukte doordat de activist die in Rotterdam woonde... al op een onderduikadres zat. In maart hoort de Brit zijn straf. Voor het eerst in maanden is er weer een wedstrijd in het betaald voetbal gespeeld met publiek. Top Os tegen Den bos in de eerste divisie. Het stadion mocht maar voor een derde worden gevuld en bezoekers moesten anderhalve meter afstand houden. Maar die laatste regel werd massaal genegeerd. Supporters zaten dicht op elkaar en achter een van de doelen stond de harde kern van Top Os als vanouds hutje-mutje.